uur. moet met het NWS Journaal. In een dokken door zijn buurman. Hij stak negen keer in op het 42-jarige slachtoffer... en heeft daarbij volgens getuigen Allah aangeroepen. Daarna gijzelde hij de partner van de politieman en haar zoontje van drie. Een politieeenheid heeft de man doodgeschoten. Ook de partner van de politieman is omgekomen. Het kind is gered. De toedracht van de moord is nog onduidelijk... maar de Islamitische Staat heeft via een eigen persbureau de verantwoordelijkheid opgeëist. In het metrostation Schijnpoort in Antwerpen is een overbelaste roltrap op hol geslagen. De trap draaide ineens om van richting, waardoor volgens de politie 15 mensen gewond raakten. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, niemand raakte zwaar gewond. Het metrostation ligt op de route van twee concertzalen... waarnaar veel mensen onderweg waren. In een van de zalen trad de Britse zangeres Adele op. De Sun, de Britse krant met de grootste oplagen, steunt een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De voorpagina is vandaag gewijd aan de uitleg waarom een brexit volgens de krant het beste zou zijn. De Sun schrijft in het commentaar dat dit de laatste kans is om af te komen van de Brusselse dictatuur. 23 juni is er een Brits referendum over een brexit. Ex-FIFA-baas Sepp Blatter zegt dat er in het verleden is gefraudeerd... tijdens de loting van in ieder geval één groot voetbaltoernooi. In een interview met een Zwitserse krant zegt hij zelf gezien te hebben... dat er werd gesjoemeld, bijvoorbeeld door de balletjes... die tijdens de loting getrokken worden, warm of koud te maken. Blatter wil niet zeggen bij welk voetbaltoernooi hij daarvan getuige was. Het weer vannacht valt er nog een enkele bui, maar verder is het grotendeels droog. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Overdag opnieuw wisselvallig met buien. Vooral in het noorden kan het smiddags ook gaan omweren.